Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar de reden afhankelijk verkeerd. Volgens lokale media door onduidelijkheid over de plek van de val. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen konden ze niks meer voor hem doen. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken... moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. De beslissing is genomen vanwege de veiligheid... schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voor te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T... die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI... en ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Acteur James Michael Tyler is overleden. Hij is vooral bekend van zijn vaste bijrol in de hitserie Friends... als barman Gunter in Café Central Perk. Tyler werd in het tweede seizoen van de serie als figurant gevraagd. Pas in zijn 33e aflevering kreeg hij daadwerkelijk tekst. In tien jaar tijd zou Gunter in meer dan de helft van de afleveringen voorkomen. In 2018 bleek dat Tyler vergevorderde prostaatkanker had. Hij was 59. Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Het is een achtste zege dit seizoen. Lewis Hamilton werd tweede. Door zijn overwinning loopt Verstappen als koploper van de WK-stand weer iets verder uit op de Britse wereldkampioen. Er zijn dit seizoen nog vijf races te gaan in de Formule 1. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het zo'n 3 graden, in het westen 7. Komende dag overwegend bewolkt en er trekt regen over van west naar oost. Het wordt 12 tot 14 graden. Dinsdag met name in het binnenland regen.